ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie medewerkers van een jeugdzorginstelling in Alfa aan de Rijn... worden verdacht van seksueel misbruik. Een van hen, een man van 24, zou seks hebben gehad met een meisje van 14. Hij was uitzendkracht en werkte als begeleider op de locatie waar zij woonde. De andere verdachten zijn mannen van 20 en 28. Zij zouden ook allebei een minderjarige bewoner van de jeugdzorginstelling hebben misbruikt. De drie zijn opgepakt en zitten voorlopig vast. President Trump mag de Nationale Garde niet naar Chicago sturen. Dat heeft de hoogste rechter van Amerika bepaald. Trump wil de Nationale Garde inzetten omdat er volgens hem veel misdaad is in Chicago. De burgemeester van de stad noemt dat onzin. Eerder stuurde Trump al militairen naar onder meer New York. In het Sint-Jans ziekenhuis in Weert worden vandaag weer patiënten geholpen. Gisteren werd de stroom afgesloten na een lekkage. Alle operaties werden afgezegd en ook de spoedeisende hulp bleef dicht. Deze vrouw begreep dat wel. Ja, mag. Maar ja, dat kan gebeuren. Hè. een keer beter. Ik snap het helemaal. Kan gebeuren, ja? Ik word teruggestuurd, ja. Ik moest bij de cardiologie zijn en uh, is helaas gesloten. Is, is het probleem met de stroom. Dus eh, we wachten gewoon af. Gisteravond ging de spoedafdeling weer open. Vandaag gaan ze ook weer spreekuren, afspraken en geplande operaties doen. Kerken gaan niet alleen bezoekers vragen om een donatie. Ze gaan ook geld inzamelen bij jongeren en niet-gelovigen. Omdat we vorig jaar bij de actie Kerkbalans mensen kregen die vroegen hoe kan ik bijdragen. Die hoorden de campagne op de radio, zagen hem op tv en zeiden ik vind het belangrijk dat die kerk er blijft. Dit soort mooie plekken, dat we die behouden voor ons land. En hoe kan ik bijdragen ook als ik geen kerklid ben. Het is voor kerken namelijk steeds lastiger om rond te komen. Onder meer door de hoge energieprijzen en onderhoudskosten. Het weer nog af en toe wolken, maar vooral veel zon vandaag.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 Volgens Oekraïne heeft Rusland wel grote verliezen geleden. Bij een ongeluk met een motor in Hoek van Holland... is gisteravond de bijrijder omgekomen... Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de motor is aangehouden. In het Sint-Jans ziekenhuis in Weert wordt de zorg weer hervat. De stroomvoorziening werd gisteren preventief afgesloten... vanwege waterschade bij de technische installaties. Operaties werden uitgesteld en ook de spoedeisende hulp werd gesloten. Het weer vandaag is het vrij zonnig, het wordt een graad of drie...